meneer, oh wat fijn. De kleine blonde Marilyn van amper zestien jaar stond s'nachts te liften heel alleen en dacht niet aan gevaar. Een grote lachen, meneer, oh wat fijn. Maar die